Al fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. In het Groningse Winsum is begonnen met de aanleg van een noodweg... bij de onbewaakte spoorwegovergang. Op die plek botste onlangs een trein op een tankauto met melk. De noodweg moet het voor autoverkeer mogelijk maken... de beruchte overweg te omzeilen. Op de overweg waren al een paar dodelijke ongelukken gebeurd. De weg moet voor de kerstdagen klaar zijn, meldt RTV Noord. Daarna moet het beton nog enkele weken uitharden. Eind januari wordt de weg in gebruik genomen. Morgen dient een kort geding dat omwonenden en nabestaanden hebben aangespannen tegen ProRail, Arriva en de gemeente Winsum. Zij eisen dat de overgang per direct veiliger wordt gemaakt. Bij een kippenboerderij in Abbega in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Op het bedrijf werden ruim 63.000 kippen gehouden. Het gebied rond de boerderij is afgesloten en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Er wordt nog onderzocht of het gaat om de besmettelijke H5N8-variant van vogelgriep. Die variant werd onlangs vastgesteld bij drie bedrijven in Biddinghuizen in Flevoland. Ook in de natuur zijn de afgelopen tijd veel vogels gevonden met de ziekte. Begin vorige maand werd daarom een ophokplicht ingesteld. Het kabinet wil mensen met schulden beter beschermen tegen inhalige deurwaarders en overheidsdiensten. Staatssecretaris Kleinsma heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de beslagvrije voet aan te passen. Dat is het deel van de schuld waar schuldeisers altijd van af moeten blijven. Die voet bestaat nu ook al, maar wordt in driekwart van de gevallen te laag ingeschat. Volgens Kleinsma komt dat vooral doordat de mensen met schulden zelf allerlei informatie moeten aanleveren. Vaak hebben zij hun spullen niet op orde. Ook zou er maar één deurwaarder moeten zijn, zodat er een een beter overzicht is over de situatie. En dan het weer, bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is 8 graden, later vannacht en morgen vroeg meer regen. Die trekt morgenochtend naar het oosten en dan blijft het droog. In het zuiden mogelijk even wat zon. Het wordt morgen 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment...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 ZFM.